Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het schip in de Maas is los. Al bijna een week lag in de buurt van Maastricht een vrachtschip vast. Het voer tegen een sluis aan en zonk, waardoor de sluis niet meer dicht kon. En iedere pogingen om dat schip daar weg te krijgen lukte niet. Het had ook een flinke lading zand bij zich en stond dus vol met water. En dat ging Rijkswaterstaat er nu zoveel mogelijk uit proberen te halen, zag deze verslaggever van L1. Als het schip maar licht genoeg is, dat ze dan wel de kracht op het schip kunnen brengen wat eerst niet lukte. Want bij een eerdere poging is een kabel geknapt. En eh, nu hopen ze dat als het schip lichter is, dat ze dan wel een schip vlot kunnen trekken. En dat is nu dus gelukt. En ook fijn voor wanboten en andere schepen in de buurt. Want het water in de Maas kwam daardoor een stuk lager te staan. Een man van 33 uit Utrecht is opgepakt voor het leksteken van banden van politieauto's in IJsselstein afgelopen zondagnacht. De verdachte zou alle banden van drie politiewagens hebben vernield. Daardoor kon de agent uit IJsselstein twee uur lang niet meer met de auto naar spoedmeldingen toe. De politie uit Nieuwegein, vlakbij Utrecht, moest alle meldingen overnemen. De Utrechter is inmiddels verhoord en weer op vrije voeten. En waarom hij de banden stak, dat weten we nog niet. En in Lelystad zijn de allereerste aardappels gerooid. Die zijn bemest met menselijke urine. Ja, echt waar. De Wageningen Universiteit wil een duurzaam alternatief gaan vinden voor dierlijke mest en kunstmest. En probeert daarvoor nu allerlei nieuwe dingen uit, waaronder dus urine. Onze verslaggever Mark Hamer mocht de eerste aardappels met die nieuwe mest proberen. We gaan er eerst wat zout op doen, hè? Ja. Nou, ja. ik ben benieuwd. Nou, heerlijk. Ja, ja ik pak ook snel hoor. Eh, Goed dat je het zout hebt meegenomen, ja, dat scheelt. Dat heeft u wel nodig. En dan te bedenken dat het eigenlijk een ras is voor patat vind ik hem eigenlijk als gekookte aardappel best uh, heerlijk. Is die best te doen, hè? Ja, lekker. Ja, nou eet smakelijk. En er wordt ondertussen ook gekeken of poep en water uit de gootsteen kunnen worden gebruikt bij het telen van gewassen. Ja, het klinkt misschien onsmakelijk allemaal, maar de projectleider van dit alles die ziet het anders. Want we gebruiken nu mest van dieren. En mest van onszelf is volgens hem niet veel anders. Het weer en ochtend is vooral grijs bij een graad of 15. In het oosten van het land is er meer zon. Morgen begint regenachtig, later trekt het overal verder dicht.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 Poppy not about to take you home. Got to go home now, but I'm too. is a prison, gotta get on out. Breaking out. the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now. Why wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On fifth fast shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned with other men with do now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we ought to be stashing. I make sure every quarter be cashing. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping, these girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limits, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh-huh. Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces And you ain't flattered by Canary and VS Dip taste How Cover ballers look dumb when they press you Fives and sixes You don't let them count the numbers impress you Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful My summer's been special slide the same bar while the villa be painted. Just so we can get really acquainted.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 I would. Should be me, come This uh-huh. I got Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in my in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in my in the way that I should. Cause man you know be boogie woogie No be not take it steady And when him come him get it How when him get what him want Then him run the relentlessly Nobody play with us Cause we not ties around holding back from your side But now I'm out online.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 Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Noord-Koreaanse militairen in Rusland worden getraind om te worden ingezet in Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten van Zuid-Korea zijn al 1500 militairen naar Rusland gestuurd. Het vastgelopen vrachtschip op de Maas in Borgharen is onder de stuw vandaan getrokken. Zaterdag voer het schip tegen de stuw aan, daarna zonk het. Doordat de stuw niet meer dicht kon, daalde het waterpeil in de Maas. Het weer hier mistig en regenachtig. In het oosten schijnt de zon. Het is 16 tot 21 graden.